Maar de Russen hebben helemaal niks te zeggen in dat gebied en dus is het referendum illegaal. Toch lijkt het een kwestie van tijd tot Poetin die delen van Oekraïne tot Russisch grondgebied verklaart. Hoog politiek spel dus, maar voor de bevolking van de bezette gebieden verandert er niks, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Wij rekenen deze oorlog vanaf februari dit jaar. Hier rekenen ze vanaf 2014, want het is juist deze regio waar sinds dus die periode al gevochten wordt. Waar toen die onafhankelijkheidsbeweging eh, begon. Dus wat dat betreft zijn ze hier wel wat gewend. En wat er nu gebeurt, wat er volgende week in Rusland gebeurt, de annexatie. Het verandert voor de mensen hier, zeggen ze, helemaal niets. Bij een huiszoeking in Antwerpen is een dode gevallen. Het gaat om een man van 36 die iets te maken zou hebben met een gewelddadige rechtsextremistische groep. Correspondent Ardi Steberding volgt het verhaal. Ardi, wat is er precies gebeurd? Ja, het was eh, onderdeel van een actie van de politie tegen eh, rechtsextremistisch eh, geweld in België. Ze zijn niet alleen daar in Merksem in Antwerpen binnengevallen, maar ook nog op andere plekken. Het gaat nu om een tiental invallen op meerdere plekken in het land. En ja, in Antwerpen is het dus tot een schietpartij gekomen. Eh, de politie heeft geschoten, maar de verdachte, die man, zou ook geschoten hebben. En eh, hij is dus overleden. Er zijn nu nog geen nieuwe coronamaatregelen. Dat zei RIVM-directeur Van Dissel in de Tweede Kamer. Hij noemt de stijging van het aantal coronabesmettingen nog niet alarmerend. De meeste mensen die nu besmet zijn hebben milde klachten... en er liggen amper mensen met corona in het ziekenhuis. Een mbo-school in Heerlen is vanochtend ontruimd... nadat meerdere studenten nogal bedwelmd waren geraakt... tijdens een uit de hand gelopen deodorantgevecht. Het spuitbusgesproei zorgde door elkaar voor zo'n voor zo'n stank dat drie studenten moeite kregen met ademen. Ze werden gecheckt door ambulancepersoneel.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 Jones? Do you know? I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed Thinking those who once existed must be dead Have you seen my wife? talking too loud, you will cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen? Ik ben begonnen met The Bee Gees New York Mining Disaster En ik ga door met The Eagles Baby Come Back Leuke workshops zoals kruidenzalf maken, bloemschikken... plus af en toe een groen gericht uitstapje. In de evenweken op donderdag van 10 tot 12 uur. Kosten per keer 3,50. Inclusief materialen, koffie en thee en wat lekkers. Dan hebben we ook nog de Breiklub en dat is elke donderdag van 2 tot 4. De deelname is gratis, inclusief koffie en thee. En de locatie is Pluspunt. say that you care If you say you love me madly I'd gladly be there Like a puppet on a string just like a merry-go-round With all the fun of the fair One day I'm feeling down on the ground Then I'm up in the air a puppet on a string. I may win on the roundabout, then I lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the string. puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care.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 Wonencorporatie Prewonen, die eigenaar is van de voormalige corodex terrein de gevestigde ondernemers van het Curry-driehoek en de gemeente. De herontwikkeling van Curidex is een samenwerking tussen Prewonen en de andere eigenaren van het terrein. De gemeente heeft een faciliterende rol die verbindt de betrokken partijen aan elkaar. Zo moet er een gezamenlijk idee ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven. De ontwikkeling van de Keuren-driehoek en het Keurendeksterrein zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort en de bedrijfsruimte. Er komen ruim 300 woningen en ruim 400.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Dit samen zorgt voor de verbetering van de kwaliteit van de Curry-driehoek en de Corodeksterrein. terrein beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage, uh -huh. current thing Genie Viper is our newborn king uh-huh. And the beat goes on The beat goes on The drums keep pounding a rhythm to the brain La-da-da-da-dee La da da da da. The grocery store, the supermarket. Uh-huh. still keep on marching off to war. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Grandma's sitting chairs and reminiscing kiss. The cars keep a going faster all the time. Mom still cries, hey buddy, have you got a dime? And the beat goes on. The beat goes on. drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on. on the beat goes on. Yesterday, yesterday, yesterday. Jukebox Jive van de Engelse band The Rubettes was de eerste single van hun tweede album We Can Do It. Net als bij hun tweede vorige singles werd het geschreven door de song sing- en songwriter-team van Wayne Bickman en Tony Wellington en geproduceerd door Bickerton. De single bereikte nummer 3 in de Britse hitlijsten. Jukebox Jive was een van de vier demonstratieopnames opgenomen door 16 muzikanten en zangers in oktober 1973. Die leidden tot de vorming van de Rubets. De andere waren Sugar Baby Love. Hier zijn de Rubets met Jukebox Jive. 1975 De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Riding along on a carousel Trying to catch up to you Riding along on a carousel Will I catch up to you? is chasing, cause they're racing. Hey. Veen is het bezoekerscentrum De Kennemerduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier kunt u informatie krijgen over de duinen en de bosgebieden en de landgoederen die het park aan de oostkant omzomen. Het NPZK organiseert in samenwerking met het bezoekerscentrum talrijke activiteiten, excursies en verjaardagspartijtjes in de buitenlucht, voor jong en oud. Het bezoekerscentrum geeft informatie over wandel- en fietsroutes en uitleg over de flora en de fauna in de geschiedenis van de duinen. sam Ma piłem sam Ma piłem sam Ma piłem sam I've been working all day, all day zomer of winter. Altijd weer ZFM. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you've got the wrong idea about me. Mrs. Appleby, you told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Appleby, and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Appleby. I'm begging you to please be kind I want a chance to change your mind about me Mrs. Applebee. I know that I once made some bad mistakes Mrs. Appleby But that was long before I loved Marie Mrs. Appleby I'll make you glad as you can be And you'll be proud to see Marie with me Mrs. Applebee Mrs. Applebee Mrs. Applebee Eén stap terug Het duurt wat langer dus ik geef het rust Ik tel de uren totdat jij me kust maar alles wat ik krijg is mm, mm, mm, ze woorden. We vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we horen en zonder elkaar te zien vond jij 2004 heeft Zandvoort de blauwe vlag. Dat is een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. Er moet hiervoor een groot aantal criteria worden voldaan. Zoals goede kwaliteit van het zeewater, goede faciliteiten op het strand... de aanwezigheid van een EHBO-post en voorzieningen voor minder valide. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You will be my mother when everything's gone. activiteiten in de blauwe tram. Bloemschikken. U kunt een bloemstuk leren maken met aanwijzing van Joop Jansen. Elke tweede vrijdag van de maand. Van 2 tot half 4. De kosten zijn 9 euro, inclusief koffie en thee. Aanmelden via de balie van de blauwe tram 023 30 40 700. 023 30 40 700 of 06 338 03279 tijdens kantooruren. 06 338 032 79. There ain't a man alive can tell me what to say. I choose my own. Je gaat net de deur uit, je gaat weer op stap. Ik wuif je uit en ik huil voor de grap. Toch zal ik je missen. De hele namiddag dronken wijn. Wat was het goed zo weer samen te zijn. Wat zal ik je missen? Beetje rood, jij bracht de zon weer in mijn hart. Wat een cliché, maar het is waar. Ik kan niet meer Misschien deed jij dit onbewust, maar ik ben vol van levenslust. Ik kan nu weer lachen, roos. Ik kan nu weer lachen, zingen, dansen, swingen. Roos, dit is recht de roos. Met een vrouw zoals jij, c'est la vie Hey, roos. Dit is recht in de koos. Met een vrouw zoals jij ben ik zorgeloos. Het is eindeloos. La vie en rose. Ik kom terug in het regensalon, salon Waar jij hebt gezeten, daar ligt nu de hond Wat zal hij je missen? was van chips en er is nog wat wijn. Ik drink uit jouw glas op, het gelukkig zijn. Wat zal ik je missen? Weet je Roos, jij bracht de zon weer in mijn hart. Wat een cliché, maar het is waar. Ik kan nu weer lachen, Roos. Zie je Roos, misschien zit jij dit onbewust. Maar ik ben vol van levenslust tijd op tijd.